Op Schiphol arriveerde ruim een uur geleden een chartervliegtuig met personeel van oliemaatschappijen. In Eindhoven kwam vannacht een militair vliegtuig aan met 32 Nederlanders en 50 buitenlanders. Waarschijnlijk gaat er vandaag nog een Nederlands toestel naar Libië om mensen op te halen. En er is ook een marinefregat onderweg. De VN-veiligheidsraad heeft na een hele dag vergaderen over Libië een verklaring uitgegeven... waarin het geweld tegen Libische demonstranten wordt veroordeeld. De raad wil dat het verantwoordelijk voor de aanvallen op burgers worden berecht. In Libië heeft de minister van Binnenlandse Zaken Younis de kant gekozen van de betogers. Hij wordt gezien als de tweede man van het regime. Gistermiddag hield Gaddafi een lange, felle toespraak op tv. Hij wil geen concessies doen aan de betogers en zei dat het ratten en huurlingen zijn die de doodstraf verdienen. Vliegen met westerse vliegtuigen was nog nooit zo veilig als vorig jaar. Niet eerder gebeurde er zo weinig ongelukken met een westers toestel. Volgens de brancheorganisatie IATA was er vorig jaar één ongeluk op elke 1,6 miljoen vluchten. Met westerse toestellen gebeurden 17 ongelukken en dat zijn er twee minder dan het jaar ervoor. Wereldwijd waren er 94 ongelukken, vier meer dan het jaar ervoor. Wereldwijd steeg ook het aantal doden bij vliegtuigongelukken. Vorig jaar kwamen 786 mensen om het leven. Dat zijn er 101 meer dan het jaar ervoor. Chemieconcern DSM heeft de winst vorig jaar zien stijgen tot 507 miljoen euro. Dat is bijna 50% meer dan in 2009. De omzet steeg met 22% tot ruim 8 miljard euro. En ook in het vierde kwartaal bleef DSM goed draaien. Alleen de resultaten van de divisie